Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie onderzoekt de video van Bilal Wahib en Osama Ahamoud. De twee acteurs vroegen in een Insta-live aan een jongen van waarschijnlijk 12... of hij voor veel geld zijn piemel wilde laten zien. En dat deed hij uiteindelijk. Volgens een verslaggever van RTL Boulevard meldde Osama Ahamoud zich vanmiddag op het politiebureau. Eerder werd al een man van 22 opgepakt, vermoedelijk Bilal. De acteurs zelf hebben nog niet gereageerd, wel zijn hun Instagram-accounts verwijderd. Binnenkort kun je bij jezelf een coronasneltest doen. Minister De Jonge heeft twee merken goedgekeurd... die je waarschijnlijk binnenkort kan kopen in de supermarkt. De eerste zelftests worden waarschijnlijk half april geleverd. De politieoptredens bij de coronademonstraties op het Museumplein in Amsterdam hebben flink wat geld gekost. In totaal moest de politie sinds januari 11 keer uitrukken. Kosten 5,5 miljoen euro. Zonde van het geld, zegt de politie Amsterdam. Het is geld wat eigenlijk ten koste gaat van ander werk. Hè? Want voor, voor mensen die bij de mobiele eenheid zitten of bij de aanhoudingseenheden... Ja, dat is gewoon een neventaak. In België zijn de coronamaatregelen opnieuw aangescherpt. Basis- en middelbare scholen gaan weer dicht. En ook kappers en andere contactberoepen moeten de deuren sluiten. De Belgische premier noemt het een paaspauze. Hij hoopt in een paar weken tijd de Britse variant van het virus de kop in te drukken. En ook al is het nog altijd niet duidelijk wanneer een dagje dierentuin of pretpark weer kan... in Walibi maken de achtbaankarretjes weer loopings om te testen of de bol veilig is. En verder krijgen veel attracties een lik verf, zodat alles klaar is zodra het weer mag. Je merkt dat het nu weer eh, begint eh, te kriebelen eigenlijk bij ons. Eh, alle monteurs zijn weer bezig, de groendienst is weer bezig om het park mooi te maken. de schoonmaakdienst is alles weer aan het schoonmaken. Het pretpark zegt ook nog dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken dat de boel failliet gaat. Ze zijn er klaar voor om weer open te gaan. Het weer. Vanavond en vannacht kan er een spatje regen vallen. Het koelt af naar een graad of drie. Morgen kan ook een bui vallen, maar de zon schijnt ook. En het wordt 13 graden. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A9 door een ongeluk... Van Amstelveen naar Alkmaar heb je een kleine 10 minuten vertraging tussen knooppunt Velzen en Heemskerk. Tot zover de verkeersinformatie. Het is wel moeilijk, want als je bijvoorbeeld ja, met dat zwemmen... en je staat daar zo in je eentje en bij mijn, al, mijn klasgenootjes zeggen ze... ja, Romy kan toch niet betalen, dus dan kan ze ook net zo goed niet meegaan.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland heeft twee bedrijven toestemming gegeven om corona-zelftests te gaan leveren. Die komen in de winkel, in de apotheek en kunnen worden gebruikt bij bijvoorbeeld bedrijven en in het onderwijs. De Europese Commissie verscherpt de exportbeperkingen van vaccins. Er wordt gekeken of een land waar coronavaccins naartoe gaan ook levert aan de Europese Unie. En daarnaast moet worden gekeken hoe ver het land zelf is met zijn vaccinatieprogramma. De politieoptredens bij demonstraties op het Museumplein in Amsterdam afgelopen weekend hebben bij elkaar ruim 5,5 miljoen euro gekost. De politie moest sinds 17 januari 11 keer optreden op het plein. Het weer, vanavond wat regen of motregen, morgen in het zuidoosten eerst een bui, verder zon en het wordt een graad of 13. Nadie tiene que decírmelo. honey.